Jelle Visser met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft in de regio Kleef, net over de grens bij Nijmegen... huiszoekingen gedaan in acht panden die door Nederlanders werden verhuurd aan arbeidsmigranten. De panden waren volgens de politie zwaar vervallen en verwaarloosd. De twee Nederlanders worden ervan verdacht dat ze de woningen voor veel te hoge prijzen aan voornamelijk Roemeense werknemers hebben verhuurd. Ze zouden ook misbruik hebben gemaakt van de financiële situatie en de gebrekkige talenkennis van de buitenlanders. De politie heeft een man van de snelweg A1 geplukt. Die stond te liften nadat hij door zijn vriendin na een ruzie uit de auto was gezet. De man liep langs de snelweg tussen Apeldoorn en Deventer. Hij kreeg een boete van 390 euro en is daarna door agenten afgezet op het station. De politie heeft in het stationsgebied in Utrecht een man in zijn been geschoten... omdat hij twee NS-medewerkers met een steekwapen zou hebben bedreigd. Volgens agenten negeerde de man meerdere waarschuwingen om daarmee te stoppen. Het is niet duidelijk waarom de man het NS-personeel bedreigde. En aan voetbal. Ajax lijkt het kampioenschap nauwelijks nog te kunnen ontgaan. De Amsterdammers speelden zelf in Alkmaar met 2-2 gelijk tegen AZ. Maar omdat ook PSV niet wist te winnen van Feyenoord... is het verschil tussen Ajax en PSV vier punten met nog twee wedstrijden te gaan. PSV Feyenoord. PSV leek lang de spanning terug te kunnen brengen in de competitie. Tegen Feyenoord leidden de Eindhovenaren met 2-1. Maar in blessuretijd kreeg Feyenoord een penalty en werd het alsnog gelijk 2-2. NEC won vandaag thuis met 1-0 van Go Ahead Eagles. En Vitesse tegen Heerenveen eindigde in 1-2. En dan het weer. De stapelwolken in het binnenland lossen langzaam op. Het wordt een heldere avond. Vannacht kan het wel koud zijn. De temperatuur daalt in het noordoosten tot net boven de 0 graden.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 I'll say it once again. In case you missed it. I'm doing all I can to be patient but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.